Vijf uur. Freddy van met het NOS-journaal. De eerste Pride in Bosnië, in de hoofdstad Sarajevo, is rustig verlopen, ondanks de spanningen vooraf. Gisteren demonstreerden honderden conservatieve Bosniërs tegen de optocht voor de rechten van de LHBTI-gemeenschap. Ze vinden dat die in strijd is met traditionele familiewaarden. Vanmiddag waren er 2 à 3000 deelnemers in Sarajevo... en er was een politiemacht op de been van 1000 tot 2000 man... om erop toe te zien dat de Pride rustig verliep. Ook een kleine tegendemonstratie op een andere plek in de stad verliep rustig. Paus Franciscus heeft in Madagaskar de mis opgedragen voor honderdduizenden gelovigen. In zijn preek in de hoofdstad veroordeelde de paus de corruptie op het eiland. Dat is straatarm. Van de 26 miljoen bewoners leeft meer dan 90 van minder dan 2 dollar per dag. Dat heeft het Wereldvoedselprogramma van de VN berekend. Veel kinderen zijn chronisch ondervoed. In Tilburg heeft een agent gisteravond geschoten op een auto om de bestuurder tot stoppen te dwingen. In eerste instantie was de politie afgekomen op een melding van een steekincident in het centrum. Eenmaal daar wilde agenten de auto met daarin twee mannen controleren. Eén rende weg, de ander probeerde op de agent in te rijden. De agent probeerde met waarschuwingsschoten te stoppen. Maar zowel de bestuurder als de inzittende zijn nog spoorloos. De auto is wel teruggevonden. En de Grand Prix van Italië is gewonnen door Ferrari-coureur Charles Leclerc. Hij wist de Mercedes'en van Bottas en Hamilton achter zich te houden. Max Verstappen eindigde na een inhaalrace als achtste op het circuit van Monza. Verstappen staat in het algemeen klassement nog op de derde plaats... maar Leclerc staat nu wel vlak achter hem. Het weer, wolkenvelden en zon. Vanavond en vannacht minder buien. Morgen is het wisselend bewolkt. Hier en daar valt nog een enkele bui.